Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb ziet veel voordelen in de aanpak van de verkiezingen dit jaar. Wat hem betreft mag iedereen bij de volgende verkiezingen per post stemmen. Al moet dat wel beter worden georganiseerd om te voorkomen dat er veel ongeldige stemmen worden uitgebracht. Abu Taleb ziet er ook wel wat in om de verkiezingen voortaan altijd over meerdere dagen uit te smeren. Dat is volgens hem een uitkomst voor mensen die op de verkiezingsdag verhinderd zijn om zelf te gaan stemmen en liever geen volmacht afgeven. Landelijk is tot nu toe 7 tot 8 procent van de briefstemmen aan de kant gelegd... vanwege vormfouten bij het stemmen. Dat zegt burgemeester Verhoeven van Gouda... die ook portefeuillehouder verkiezingen is bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In veel gevallen waar het fout ging... waren stempas en stembiljetten in dezelfde envelop gestopt. Oudere bond ANBO vreest dat door die problemen... veel stemmen van 70-plussers verloren gaan. De bond wil dat in elk geval een deel van de stemmen... die aan de kant zijn gelegd toch geldig wordt verklaard. In Rotterdam is voor de tweede avond op rij een Poolse winkel beschoten. Volgens de politie zijn er meerdere kogelinslagen in de ruit van de winkel. Niemand raakte gewond. De winkel in het stadsdeel Delfshaven werd zondagavond ook al beschoten. Agenten ontdekten toen twee kogelgaten in de pui. Ook, ook toen vielen er geen gewonden. Waarom de Poolse winkel in Rotterdam is beschoten is niet duidelijk. VVV Venlo heeft trainer Hans de Koning ontslagen, meldt de krant De Limburger. De voetbalclub houdt hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten. De laatste zeven wedstrijden in de eredivisie werden allemaal verloren... waardoor VVV bijna in de degradatiezone is beland. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, minima rond 4 graden. Overdag neemt de bewolking toe en vanuit het westen valt op steeds meer plaatsen regen of motregen.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 Yeah. She's probably been moved on from every place. Cause she didn't fit in there. oh. oh, oh. oh. for me in the magic city it's such a trip. I couldn't feel better even though I was riding on the mothership.